Michiel van der Velde met het NOS-journaal. Bij de herdenking van de terreuraanslagen in Brussel... heeft de Belgische koning Filip gezegd dat de slachtoffers nooit vergeten mogen worden. Er is tien jaar verstreken, maar voor velen heeft de tijd de pijn niet verzacht, zei hij. Bij de bomaanslagen op vliegveld Zaventem en metrostation in Brussel... kwamen tien jaar geleden 35 mensen om en raakten meer dan 300 mensen gewond. De aanslagen werden opgeëist door IS. Vanochtend waren er herdenkingen op de plekken waar in 2016 de explosies waren. Daar legden slachtoffers en nabestaanden kransen en hielden een minuut stilte. De koning sprak later bij een monument voor de slachtoffers. Defensie zet vanaf april speciale eenheden in voor het bestrijden en inzetten van drones. Daarmee is Nederland het eerste NAVO-land dat dit doet. Vorig jaar begon de Taskforce Drones met onderzoeken hoe snel deze eenheden kunnen worden, samengevoegd, kunnen worden toegevoegd aan de landmacht. Volgens commandant de strijdkrachten Eichelsheim staan er zo'n duizend man klaar om per 1 april te beginnen. Bij WNL op zondag zei hij dat drones tegenwoordig onderdeel zijn van de oorlog... en dat Nederland zich daartegen moet wapenen. In Klundert in Brabant is in een loods 2500 kilo cocaïne ontdekt. Volgens justitie is dit onderdeel van een groot onderzoek van de zeehavenpolitie Zeeland-West-Brabant. Eerder deze week werd er in Papendrecht zo'n 700 kilo gevonden in een bestelbus. Acht mannen zijn ervoor aangehouden. De politie heeft meer dan 100 boetes uitgedeeld aan mensen die vrijdag een ernstig ongeluk filmden of fotografeerden. Bij Heeswijk-Dinter in Noord-Brabant ging het mis. Daar botsten een auto, een bestelbus en een vrachtwagen op elkaar nadat een auto in de sloot was gereden. De ravage op de provinciale weg was groot. De politie vindt het respectloos en gevaarlijk dat zoveel mensen het ongeluk vastleggen. Alle 112 automobilisten krijgen een boete van 440 euro. Het weer droog en zonnig, er staat weinig wind en de temperaturen liggen rond de 15 graden.